Mariel Hageman met het NOS Journaal. Ongelukken bij twee autoraces in Frankrijk en België hebben zeker vier mensen het leven gekost. In het zuiden van Frankrijk is een deelnemer bij een autorally het publiek ingereden. Er vielen zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Saint-Tropez. Onder de gewonden zijn ook kinderen en een bankcommissaris. In België verongelukte een coureur en zijn navigator tijdens de seizoensrally van Bocholt, even over de grens bij Weert. Een auto was van de weg geraakt en ramde een boom. GroenLinks-fractievoorzitter Sap wil de procedure voor de lijsttrekkersverkiezing in de toekomst veranderd. Ze heeft zich de afgelopen dagen verbaasd, geërgerd en geschaamd. Sap zegt dat over de procedure die werd gevolgd rond kandidaatstelling van Kamerlid Tovik Dibi. Het volgende congres moet wat haar betreft de procedure aanpassen. Tovik Dibi kreeg vandaag gelijk van een geschillencommissie van de partij. Hij was er in beroep gegaan tegen zijn afwijzing als mogelijke lijnstrekker. Volgens de geschillencommissie was de sollicitatieprocedure niet zorgvuldig genoeg. President Obama heeft gezegd dat de leiders van de G8-landen op hun top in Camp David zich concentreren op de economische crisis. Volgens Obama is er overeenstemming dat de crisis moet worden aangepakt met een mix van stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen. Ook president Van Rompuy van de Europese Unie is bij de gesprekken. Van Rompuy zei dat de EU er alles aan doet om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen. Het lichaam van de vermiste advocaat Fernand Tripels uit Maastricht is gevonden, net over de grens in Lanaken. Tripels werd sinds maandag vermist. Familie en vrienden vonden hem niet ver van de plek waar zijn auto was aangetroffen. Volgens regionale media lijkt het op zelfmoord.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 Even voor de klok van 5 uur weten we welke plaat op dit moment de beste is in Europa. En na die tijd kan je natuurlijk lekker naar ZFM gaan blijven luisteren. De jongens van Je Weekend In hebben weer een bomvolle show voor je klaarstaan. Straks tussen 5 en 7. Your Breakdown zit ondertussen in de 22e jaargang, aflevering 20. En vandaag alweer 18 mei in 2012. De lijst bevat 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 16 weken Jesse G en Domino, Michel Kiwanaka Home Again na 15 en Katie Perry Part of Me verdwijnt na 13 weken uit de lijst. Snelstijgers voor de tweede week achter elkaar Rihanna Where Have You Been, deze week gaat ze 9 plaatsen omhoog snelste dalen. Dat is Riders aan met Sia. De Wild One zakken er 11. Langs genoteerd Jason Mraz, I Won't Give Up. Staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa. 18 mei komen we ook tegen in de geschiedenisboeken. 1804, Napoleon Bonaparte wordt het bij eh, senaatbesluit uitgeroepen tot keizer. In 1857 is de opening van de Rotterdamse diergaarde, de latere diergaarde Blijdorp.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 Dan zal deze plaat het nog beter gaan doen. Gustavo Lima met zijn zomerhit ballade in de vierde week omhoog van 24 naar plek 17. En voor nog Nick Mier en eh, Starships. Die plaat gaat omhoog van 22 naar 19. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. De plaat gaat omhoog van 21 naar 16. Where you been, where been all my life, all my life. smooches, you're a beast. You're real with beauty. Man, I think somebody then gave Cupid a Uzi.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 power. time, such a crime, not a single word. I'll be on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. de eh, tweede single die ze ooit uitgebracht heeft, Carmen. De eerste was in 2011 Crazy Your Party. En dat eh, kwam eigenlijk alleen in de United States ergens binnen in de lijst. Daar ergens op 36. En deze Carmen Broken Hearted, dat is toch in heel Europa meteen een hit aan het worden. Zes weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. En omhoog van 15 naar 13. Daarvoor Chris Brown, Turn Up The Music.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 Dat was de nummer 12 van deze week. Kijken wij eens achterom naar 20 tot en met 11 vinden wij namelijk Adam Lambert en Bruno Mars Never Close Our Eyes. In de vierde week omhoog van 23 naar 20. Nicki Minaj en haar Starships gaan in de zevende week omhoog van 22 naar 19. Simple Plan en Kaneen en Summer Paradise in de twaalfde week zakken van 13 naar 18. Van 24 omhoog naar 17 in de zevende week. Gustavo Lima en Ballade. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. In de vijfde week 5 plaatsen omhoog van 21 naar 16. En Hot Shell Ray Honestly zakt van 14 naar 15 in de zevende week. Chris Brown, Turn Up The Music gaan we naar beneden. En wel van 10 naar 14 in de 12e week. En Carmen Broken Harder staat 6 weken in de lijst. Gaat van 15 naar 13. Van 18 omhoog naar 12 in de vijfde week. Moon 5 en Wiz dus met die payphone. En nummer die stond vorige week nog erg hoog in de lijst, namelijk zelfs op 2. Maar in de tiende week zakken Quintino en Sonder Silva met Epic ver naar beneden van 2 zakken dus naar die 11e plek. Nummer 10 die is deze week in handen van Meyer Hartaner en Russell Kicks. In de zesde week gaat The Walk omhoog van 12 naar plek nummer 10. Cakes The Walk omhoog van 12 naar 9. Jason Hulo Breeding, die moet wel wat inleveren. Die zakt namelijk van 3 naar 9 en van 4 zakken naar 8. Train and Drive-By. Nickelback gaat dan weer de goede kant op. Lullaby gaat in de negende week namelijk omhoog van 8 naar 7. Een van de platen die deze week blijft zitten, waar die vorige week ook zat, die is van DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now staat nu 8 weken in de lijst en net als vorige week de nummer 6 van Europa.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 Want in de negende week gaat hij omhoog van 9 naar plek nummer 4. En daarvoor Of Monsters and Men en Little Talks. En die plaat gaat in de achtste week omhoog van 7 alweer naar plek nummer 5. Jeff Fresh was de eerste blijven van vandaag samen met Rita Ora. Hot Right Now op plek nummer 6. Tijd voor ons om top 3 in te gaan. Wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, in ieder geval de plaat die vorige week op plek nummer 5 stond en deze week omhoog gaat naar 3. Alicia Banks en Lacey J en 212. too. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Eh? Made up of? Eh? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Reuben, you cunt. around you When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom run? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now hey, I'll wait. De snelstijger van deze week is in handen van Rihanna. Net als vorige week dus Where Have You Been gaat deze week omhoog van 11 naar 2. Dat alles in de zesde week dat zij in de lijst staat. Begon het verhaal met dat er twee blijven waren. Nou, één kwamen we tegen op plek nummer 6. DJ Fresh en Rita Ora Hot Right Now. En de andere, dat is de nummer 1 van Europa.